Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Nederland moet mogelijk meer omdat de kans groot is dat Canada zijn bestelling intrekt. De nieuwe premier van Canada, Trudeau, heeft tijdens een verkiezingscampagne laten weten dat hij niet wil doorgaan met de JSF. Als Canada inderdaad stopt, vallen de kosten per toestel zo'n 1 miljoen dollar hoger uit, zegt een hoge militair bij het Pentagon. Wikileaks heeft documenten gepubliceerd die zouden komen van het privé-mailaccount van CIA-directeur Brennan. Een jonge hacker claimt de informatie te hebben verkregen door zich voor te doen als een medewerker van telecombedrijf Verizon. Bij de informatie zit ook een vertrouwelijk document met allerlei privégegevens, maar het zou niet gaan om heel gevoelige informatie. De CIA heeft laten weten dat het lekken van de privé-mail strafbaar is, zonder te bevestigen dat de stukken echt zijn. De FBI is een onderzoek gestart naar de zaak. Nederlandse ambtenaren zijn in het noorden van Parijs overvallen, geslagen en geschopt. De groep brengt een driedaags bezoek aan de banlieue om te kijken hoe de Franse radicalisering tegengaan. Correspondent Frank Renaud was erbij en vertelde in Met het oog op morgen dat de groep net een gesprek had gehad met jongere werkers. Toen de ambtenaren naar een volgende afspraak wilden lopen, werden ze belaagd. Een van de ambtenaren liep een hoofdwond op. Het incident was geen reden om het werkbezoek te beëindigen. In Zeist woedt een grote uitslaande brand in een fruitloods. De loods aan de Tolakkerlaan staat volledig in brand. Het vuur wordt van meerdere kanten bestreden door de brandweer. Ook komt er veel rook vrij. Op sociale media zijn berichten verschenen over knallen die zijn gehoord. Volgens de veiligheidsregio Utrecht gaat het hier om gasflessen.